De Amerikanen zagen hem als een belangrijke ronselaar voor islamitische staat. Hij zou veel Noord-Afrikanen hebben gerekruteerd voor de strijd in Syrië en Irak. Op welke manier de IS-strijder betrokken is geweest bij de aanslag op het Amerikaanse consulaat heeft het Pentagon niet bekendgemaakt. Oud-president Janukovic van Oekraïne erkent dat hij te weinig heeft gedaan om het geweld tegen betogers in Kiev vorig jaar te voorkomen. Hij benadrukt wel dat hij de veiligheidstroepen nooit opdracht heeft gegeven om op ze te schieten. Janukovic zegt dit in een interview met de BBC. Het is het eerste interview met een westers medium sinds hij anderhalf jaar geleden werd afgezet als president. Bij de rellen in Kiev kwamen meer dan 100 mensen om het leven. De betogers waren het niet eens met de pro-Russische koers van de president. Janukovic vluchtte naar Rusland. Het was het begin van de burgeroorlog in Oekraïne. In Frans-Guyana is om acht minuten voor vier een raket met een milieusatelliet gelanceerd. De raket moest precies om die tijd vertrekken om in de juiste baan om de aarde te komen. De lancering verliep zonder problemen. De satelliet gaat oceanen, bossen en landbouwgebieden elke paar dagen fotograferen. En op basis daarvan kan eerder vervuiling of illegale houtkap worden ontdekt. Ook kan de satelliet de groei van gewassen bewaken. De komende jaren gaan nog meer milieusatellieten de ruimte in. Het weer, vooral in de ochtend af en toe zon, maar er vallen vooral in het oosten ook wat buien. Het wordt opnieuw koel met een maximum van 16 graden. Na vandaag meer zon en geleidelijk wordt het iets warmer.